Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Nigeria zijn 22 leerlingen van een middelbare school om het leven gekomen... toen het gebouw instortte, meldt de politie. De school met twee verdiepingen bezweek kort nadat de lessen waren begonnen. Meer dan 150 mensen kwamen vast te zitten. Volgens de autoriteiten van de regio in Centraal Nigeria... stortte de school onder meer in als gevolg van de slechte constructie. De Britse politie heeft in het onderzoek naar twee koffers met lichaamsdelen meer menselijke resten gevonden. Die werden ontdekt in een appartement in Londen. De koffers werden woensdagavond laat gevonden bij een brug in Bristol in het zuidwesten van Engeland. Daarin zaten lichaamsdelen van twee mannen die nog niet zijn geïdentificeerd. De politie is nog op zoek naar een man die zich in Bristol verdacht gedroeg. Het is een 24-jarige Colombiaan. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin is voorbij. Hij werd verdacht van doodslag vanwege de dood van een cameravrouw op de set van de film Rust. Maar de rechter in de staat New Mexico heeft de aanklacht verworpen omdat er bewijs is achtergehouden. Vanaf vandaag rijden er twee weken lang geen treinen rond Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail vervangt 5 kilometer spoor en ook wissels, kabels en leidingen. Op het station van Amersfoort wordt een perron verlaagd... en er wordt gewerkt aan een trap en een roltrap. Voor reizigers van en naar de stad worden bussen ingezet. Over vijf weken moet al het treinverkeer rond Amersfoort weer rijden volgens de dienstregeling. In Nederland zelf al heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In Sittard bleef het 0-0.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 unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin. takes you right Zandvoort. a needle and soon she did the same. At home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 bomb falls, will anybody see the dawn? Time.